Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse president Trump dreigt met een escalatie in het handelsconflict met de EU... door de import van Europese auto's hoger te belasten. Op Twitter noemt hij een tarief van 20 De heffing is nu nog 2,5 Het is een reactie op de verhoging van de Europese invoertarieven... op onder meer sap, whisky en spijkerbroeken. En die waren weer een reactie op Amerikaanse heffingen op staal en aluminium. De Nederlandse ondernemersorganisatie VNO-NCW maakt zich zorgen over het handelsconflict. Voorzitter De Boer zegt dat de actie uiteindelijk alleen maar verliezers kent. Consumenten, ondernemingen en landen zijn allemaal slechter af volgens hem. Leerlingen van een VMBO-school in Maastricht en hun ouders zijn woedend dat ze geen diploma krijgen door een fout van de school. De inspectie constateerde dat 354 leerlingen nog niet al hun vakken hadden afgerond en helemaal geen eindexamen hadden mogen doen. Hun examens zijn ongeldig verklaard. Verschillende ouders hebben een advocaat in de arm genomen. Volgens een paar ouders had de onderwijsinspectie eerder al op de hoogte kunnen zijn van de problemen op de scholengemeenschap, omdat ze eerder al klachten hadden ingediend. Na Italië heeft nu ook Malta het schip van hulporganisatie Lifeline geweigerd. Op het schip zitten 224 migranten die eergisteren bij Libië uit zee zijn gehaald. Het ligt nu net buiten de territoriale, territoriale wateren van Malta. De situatie met de lifeline lijkt op de weigering van het migrantenschip Aquarius... dat na veel gesteggel door mocht varen naar Spanje. De problemen met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee... zijn aanleiding voor een informele Europese top aanstaande zondag in Brussel. Het weer wisselend bewolkt en droog. Minima rond 10 graden. Overdag geleidelijk minder wind.